6 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Nederlanders heeft weinig vertrouwen in het kabinet of de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos in opdracht van de NOS vanwege Prinsjesdag. 54% van de ondervraagden zegt weinig of heel weinig vertrouwen in de politiek te hebben. De belangrijkste reden is het inkomensbeleid, maar ook affaires rond bewindslieden en de afschaffing van de dividendbelasting worden genoemd. De Amerikaanse president Trump voert opnieuw importheffingen in... deze keer op 6000 producten uit China. Die worden vanaf volgende week met 10% belast... en vanaf januari met 25%. Het nieuwe pakket is vier keer zo groot... als de importheffingen die al eerder werden ingevoerd. China heeft al aangekondigd met tegenmaatregelen te komen. De politie heeft in Veenendaal gisteravond elf mensen aangehouden... voor het verstoren van de openbare orde. Dat gebeurde tijdens Lampengietersavond, een regionale feestdag... waarmee de herfst wordt ingeluid. Volgens lokale media hadden tientallen jongeren vernielingen aangericht... en bosjes in brand gestoken. Ook werd er met zwaar vuurwerk gegooid. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff stapt uit de Rooms-Katholieke Kerk. Dat schrijft hij in een open brief aan kardinaal Eijk. Dijkhoff zegt dat de kardinaal hem ten onrechte verwijt dat hij kerken zou willen verbieden. Hij voegt eraan toe dat de kerk de afgelopen decennia veel lieve mensen heeft weggejaagd. Ik zal definitief niet terugkeren, zegt Dijkhoff. Een Japanse miljardair gaat als eerste ruimtetoerist een rondje om de maan vliegen. Dat heeft Elon Musk van het bedrijf SpaceX bekendgemaakt. De 42-jarige Japanner is de oprichter van het modemerk Zozo. Hoeveel hij voor de ruimtereis betaalt is niet bekend. Als de reis in 2023 doorgaat, wordt hij de eerste mens bij de maan sinds 1972.